Het kabinet pleit voor een aparte eurocommissaris die landen kan aanpakken die zich niet houden aan de Europese begrotingsregels. Premier Rutte zei dat er nu allerlei branden worden geblust rond de euro, maar dat soort iets situaties moet in de toekomst worden voorkomen, vindt het kabinet. Als landen afspraken niet nakomen, moeten ze hun begroting aanpassen. Als dat niet doen, moeten ze allerlei hervormingen invoeren. Als ook dat niet gebeurt, kunnen er bijvoorbeeld Europese subsidies worden ingetrokken of kunnen landen hun stemrecht verliezen, aldus dus Rutte. En de aparte eurocommissaris is het sluitstok van de plannen van het kabinet. En Rutte doet zijn voorstellen aan de andere EU-landen. De storm van gisteravond heeft voor 7 miljoen euro schade veroorzaakt. Bij de verzekeraars kwamen vooral meldingen binnen van afgewaaide takken die auto's hebben beschadigd. Omdat er nog bladeren aan de takken zitten, vangen die extra veel wind. Ook waren er veel meldingen van dakpannen die zijn afgewaaid. Het cruiseschip de Rotterdam mag naar klachten van omwonenden niet meer toeteren als het de Rotterdamse haven binnenvaart. Volgens het havenbedrijf mogen schepen alleen toeteren als er gevaar dreigt. De Holland-Amerika-lijn was dit jaar weer begonnen met toeteren. Vorig jaar hadden mensen geklaagd dat ze het geluid van de scheepshoorn misten. Zij vinden dat het geluid bij Rotterdam hoort. Peter de Vries stopt volgend jaar juni met zijn misdaadprogramma. Hij heeft het programma dan 17 jaar gemaakt als presentator en hoofdredacteur. De Vries heeft diverse geruchtmakende affaires aan het licht gebracht, waaronder de Puttense moordzaak. De misdaadjournalist zegt dat hij stopt omdat het programma een enorme wissel trekt op zijn leven en wil zichzelf meer lucht geven. Het weer bewolkt met enkele buien en heel af en toe wat zon. Vooral aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 18. Morgen bewolkt met kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, fantasia. I'm growing, showing sights and sound.